Vooral houdbare producten als conserven, diepvriesgroenten, rijst en pasta werden meer verkocht dan anders. Ook kochten klanten veel meer medicijnen zoals paracetamol. De omzet van toiletpapier was ruim twee keer zo hoog... in vergelijking met dezelfde week van vorig jaar. Corendon schrapt alle reizen tot 1 juni. Eerder werden al alle reizen tot het eind van deze maand geannuleerd. De beslissing van Corendon is een gevolg van het reisadvies van de overheid... waarbij niet noodzakelijke reizen naar het buitenland worden afgeraden. Bovendien zijn volgens het bedrijf op vrijwel alle vakantiebestemmingen... vergaande maatregelen genomen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Het RIVM vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken... naar aanleiding van de laatste coronacijfers. Er is sprake van een lichte daling in de afgelopen 24 uur... van het aantal besmettingen en doden. Sinds gistermiddag zijn in Nederland 34 mensen overleden. Dat zijn er minder dan een dag eerder. Toen waren het er 43. Dat was de grootste stijging tot nu toe. In totaal zijn in Nederland 213 mensen overleden. Het aantal vastgestelde besmettingen is sinds zaterdag ook minder snel toegenomen. Oud-staatssecretaris Martin van Rijn is door de koning beëdigd als minister voor medische zorg. Hij is de opvolger van Bruno Bruins, die vorige week wegens oververmoeidheid opstapte. Van Rijn ziet het als zijn belangrijkste taak om zorgmedewerkers alle materialen te leveren die ze nodig hebben, zoals mondkapjes en beademingsapparaten. Verder gaat Van Rijn proberen om meer ziekenhuisbedden te krijgen op intensive care afdelingen. Het weer, vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt in het binnenland tot iets onder nul. Morgen en de dagen daarna weer vrij zonnig en dan wordt het een graad of 10.